Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Staan door de Lilian Ploemen, de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De handelsmissie staat in het teken van het verder verstevigen van de diplomatieke en economische betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders. De handel tussen beide landen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. De handelsdelegatie bestaat uit VNO-NCW-voorzitter Wientjes, 10 CEO's van Nederlandse multinationals en ruim 80 vertegenwoordigers van Nederlandse MKB-bedrijven. De premier keert woensdag aan het eind van de dag terug naar Nederland. Donderdag spreekt hij in de Tweede Kamer zijn regeringsverklaring uit en legt hij in het debat verantwoording af over de kabinetsformatie en het regeerakkoord. Steeds meer moslims van de tweede generatie bezoeken minstens één keer per week de moskee. Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert daaruit dat het geloof belangrijk blijft voor moslims. Komende dag verschijnt een onderzoek van het SCP naar moslims in Nederland. Het is vervolg op een studie uit 2004. In dat jaar werd geconstateerd dat moslims minder religieus werden. Met name onder Marokkanen van de tweede generatie blijkt dat niet meer zo te zijn. Europa en de VS moeten weer vaart zetten achter het oplossen van hun economische problemen. En als ze dat niet doen, komt de groei van de wereldeconomie in het gedrang. Vinden de ministers van Financiën van de 20 grootste en snelst groeiende economieën in afloop van een top in Mexico. Volgens de G20 moeten de landen alles doen wat nodig is om de rust op de financiële markten te krijgen en banen te genereren. Tot besluit het weer. Vannacht aan de kust kans op buien, in het binnenland droog met hier en daar een mistbank en rond het vriespunt.